Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In het centrum van Potsdam, vlakbij Berlijn, is de kerstmarkt ontruimd vanwege een verdacht pakketje, maar dat bleek een nep-explosief te zijn. Het pakket met onder meer spijkers, rotjes en bedrading erin was bij een apotheek in de buurt van de kerstmarkt bezorgd. Nadat het onschadelijk was gemaakt, bleek dat er geen ontstekingsmechanisme in zat. In een loods in de buurt van het Brabantse Fijnaard is voor ruim 273.000 euro aan gestolen spullen gevonden. Vier Albanese en een Roemeen van in de 30 zijn opgepakt. In de loods lagen onder meer tientallen dozen met iPads en iPhones, horloges en sigaretten. Volgens Omroep Brabant zijn ook vrachtwagens en auto's in beslag genomen. De verdachten stalen in groepsverband uit opleggers op parkeerplaatsen. Ze blijven zeker twee weken vastzitten de rechtbank in Rotterdam heeft een man uit Eindhoven veroordeeld tot 2,5 jaar cel en tbs voor het voorbereiden van aanslagen op militaire doelen en op premier Rutte. De straf is hoger dan de eis, die was 2 jaar cel, een half jaar minder, en tbs. De rechter achter bewezen dat de man zich heeft verdiept in het gedachtegoed van islamitische staat en naar informatie heeft gezocht. Ook leerde hij zichzelf omgaan met wapens en had hij thuis een stroomstootwapen. Maar de rechter wees er ook op dat de verdachte de aanslagplannen niet verder heeft uitgewerkt. De man kampt met een verstandelijke beperking. Hij werd vorig jaar zomer in Eindhoven opgepakt omdat hij met een bivakmuts op door de stad fietste. De abortusklinieken van Casa gaan per 8 december dicht vanwege het faillissement. Andere abortusklinieken en ziekenhuizen nemen alle patiënten over, zodat de zorg blijft gewaarborgd, schrijft minister Bruins aan de Tweede Kamer. Casa is in de problemen gekomen door grootscheepse fraude van de leiding. minister Zeilstra stelt dat Nederland niet verantwoordelijk is voor de zelfmoord van de Kroatische oorlogsmisdadiger Slobodan Praljak, omdat het Joegoslavië-tribunaal geen Nederlandse instelling is. Het is een internationaal strafhof